Zonde, zegt het Sociaal Cultureel Planbureau, want die vrouwen kunnen het personeelstekort helpen oplossen. Maar om ze over de streep te trekken is lastig, zeggen onderzoekers. Ik kan me een bonus voorstellen van dat als je een dag meer gaat werken, dat je een bonus. Dus als je van drie naar vier uur dagen gaat, dat er dan ook een bonus kan zijn. Werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen. Het blijkt dat, dat er heel weinig gesproken wordt over de arbeidsduur. Dus als je ooit in deeltijd gaat werken, dan heeft niemand vervolgens het er meer over. Werkgevers moeten dus ook hun steentje bijdragen om het voor vrouwen aantrekkelijker te maken. Politieke partij CDA gaat misschien toch voor de nieuwe transgenderwet stemmen. Met die wet kunnen mensen boven de 16 zelf beslissen of ze een M of een V in hun paswoord willen. En niet eerst nog in gesprek hoeven met een arts. Het is onduidelijk of er een Tweede Kamer meerderheid voor het plan is. In een bedrijfspand in Capella aan den IJssel, vlakbij Rotterdam, is een grote partij nepmerkkleding ontdekt. Met een waarde van een half miljoen euro. De spullen in het pand zouden van een man zijn die in de kleding handelde. Er is nog niemand opgepakt. En een kamer vol knuffels, honderden ballonnen of eentje waar je je ogen niet open kunt houden van alle glitters. Het aantal social media experiences schiet als paddenstoelen uit de grond in Nederland. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Deze mensen vinden het fantastisch. Alles mag hier, alles kan hier. Allerlei, allerlei gekke foto's maken, ja, superleuk. Er zijn heel veel verschillende achtergronden en dan kan je eigenlijk een beetje zijn zoals je zou zijn als je dat deed of was. Ik wil er gewoon goed uitzien. <laughs> het is gewoon leuk dat je gewoon naar een foto kan kijken en denkt zeggen, damn, dat ben ik, weet je wel? <laughs> Ja, echt, ja. I agree. Het weer, zon, wolken, spatjes regen en max 14 graden. Morgen zon, wolken, spatjes regen en max 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB.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 They, they got that good stuff that you already know You already know what it is That they can not do what I do, oh no I'll take you places you never thought you'd go yeah. uh, uh come on. Uh. I can get you so high with the things I do You get a rush your veins could be your dealer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 求。 Het is een kwestie van het zonlicht en een kwestie van gewicht. Van de dingen die we doen en ook de dingen die we zien. In alle landen waar we wonen en de dochters en de zonen. Elke ochtend naast de bed. licht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een oude zonder meer. En ik vraag niet om je hand, maar om je vingers. Die me wijzen op mezelf. sneller dan we dachten verwacht er ook dat alles ooit zo groot kan zijn. Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan om die plek bij het gat dat kan slaan. Die wacht. Als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een avond zonder eer. En ik vraag niet om je hand, maar om je vingers. Die bewijzen op mezelf. dan dromen push, push, push, push, push, push, push.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 buigen als hij de troon besteed En winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm Count the headlights on the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 body feels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 even, even if somebody was me. That's hot. Yeah. Uh, break it down for me. Sometimes I trip on how happy we could be. And so I put this on my life. Nobody or nothing will ever come between us, and I promise I'll give my life. My love and my trust if you was One more time. boyfriend. girlfriend. Me and my girlfriend. Down the ride to the barricade. It's me and my boyfriend. That's right. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend.